Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Speciaal aanklager Muller heeft geen bewijs gevonden voor samenspanning tussen de Trump-campagne en Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden. Dat schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie in een brief aan het congres. Muller laat in het midden of Trump als president de rechtsgang heeft belemmerd. Maar volgens minister Barr van Justitie is er onvoldoende grond voor vervolging. Trump zegt zelf dat hij nu van alle blaam is gezuiverd. De democraten dringen nog steeds aan op publicatie van het hele rapport van Mueller. Minister Barr heeft alleen vier pagina's met de hoofdconclusies gedeeld. Op Brabantse treinstations zijn de afgelopen dag duizenden mensen gestrand door problemen op het spoor. Vanochtend was er een stroomstoring bij Liemte en ProRail had de hele dag nodig om die te verhelpen. vanmiddag schepte in Breda een trein en auto op een spoorwegovergang. De twee inzittenden wisten net op tijd uit te stappen. De NS zette bussen in, maar die konden niet alle gestrande reizigers vervoeren. In de loop van de avond reden de meeste treinen weer volgens de dienstregeling. In Brussel zitten enkele honderden klimaatactivisten voor het parlementsgebouw. Onder de noemer Occupy for Climate willen de activisten het parlement onder druk zetten om een nieuwe klimaatwet mogelijk te maken. Een grondwetswijziging die daarvoor nodig is dreigt in het parlement te stranden. Dinsdagavond is daarover een stemming in het Belgische parlement. De activisten willen tot die tijd blijven. Het Nederlands elftal heeft in de Johan Cruijff Arena met 2-3 verloren van Duitsland. Na de eerste helft, waarin Duitsland domineerde, stond Oranje nog met 2-0 achter. In de tweede helft had Nederland het overwicht en benutte dat met doelpunten van De Licht en De Pai. Maar in de 90 minuut wist Nico Schulz toch de winnende goal te maken voor Duitsland. Het weer. Vannacht enkele buien en een stevige noordwestelijke wind.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 you. Het ritme van De muziek ging uit. De club ging dicht. Daar stonden we dan. In het tellicht, Maar het stond je wel. Dat TL. Jij slaapt bij mij vannacht, zei ik je snel. Maar jij loopt naar de bank. Je wil een kop thee, elkaar leren kennen. Is dat oké? Je begint te vertellen. Je woont in de pijp, was lid van het koor. Je zit in de sales en je praat maar door. Maar die bio, het boeit me geen fluit. Ik wil met je naar bed. Dus trek het uit. dat kan ook later. Eerst die language, doe niet zo eng, bitch. Ik wil geen context, ik hoef geen blaadje. Gemeenschappelijke vrienden, kap dat praatje. Ik hoef geen naam, geen ditjes en datjes. Bespaar me, please, foto's van je katjes. Je bent lekker, je bent heet. Dus kom naar bed en stop deze date. Want die bio, het boeit me geen fluit. Ik wil met je naar bed dus trek het uit. like a nightmare submit to your bid.